Je hebt geen idee, het is echt bizar als je hier bent. Alles staat letterlijk blank. Hier in het centrum vlakbij, daar stroomt de rivier de Kleine Gul. Normaal gesproken rond deze tijd staat hij zo goed als droog... maar nu is hij compleet buiten zijn oevers getreden. Sterker nog, het lijkt hier gewoon één grote rivier. Voor deze bewoners was al dat water niet meer tegen te houden met een paar zandzakken. Wij wonen als je hier de straat afloopt links. Het is gewoon helemaal ondergelopen. Onze kelder dat is gewoon volledig ondergelopen. En eh, bij ons in de woonkamer en keuken staat er nu ook. We hebben kantoor in de tuin, eh, alles weg, alles drijft daar gewoon. We hebben nog net de computers eh, kunnen redden. Ja, het was aardig bizar. Iedereen deed zijn best om zijn huis droog te houden. En op een gegeven moment zag je wel dat iedereen het eigenlijk losliet. Want dat het toch niet meer ja, dat het toch niet meer ging. 400 huizen in Valkenburg hebben geen stroom. Iets verderop bij Meersen is de snelweg A2 dicht omdat er zoveel water staat. In Duitsland zijn al minstens 19 mensen omgekomen door het noodweer. Tientallen anderen worden vermist. Op verschillende plekken zijn mensen gevonden die zijn verdronken in hun kelder. Meer dan 200.000 Duitsers zitten zonder stroom. En in België zijn ook twee doden gevallen door het snelstromende water. Minister Grapperhaus laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd vorige week op straat in Amsterdam neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. Peter R. Vries werd al een tijd bedreigd. Grapperhaus wil weten of de overheid genoeg bescherming heeft aangeboden. Het weer. Trekken buien over het land. Vooral in het midden en oosten plenst het. Vanavond en vannacht valt er ook in Limburg weer regen.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 Heels on six inches. Wasting smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. baseline.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 Het dodental door het noodweer in Duitsland is opgelopen naar 19. Worden tientallen mensen vermist. In Noord-Rijn-Westfalen zitten 135.000 mensen zonder stroom. In België zijn twee doden gevallen door het noodweer. Bij Luik dreigt vanmiddag de Maas te overstromen. Het waterniveau in Limburg komt hoger dan bij de overstromingen in 1993 en 95, zegt Rijkswaterstaat. Maar zegt ook dat de rivier nu veel meer water aan kan. Het demissionaire kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Minister Grapperhaus heeft daarvoor oud-voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangesteld. Het weer in de loop van de dag verdwijnen de meeste buien en het wordt 18 tot 23 graden.